Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Femke Halsema heeft scherpe kritiek op het functioneren van hulporganisaties. De oud-GroenLinks-politica is nu voorzitter van de stichting Vluchteling. Volgens Halsema werken hulporganisaties onvoldoende samen... zijn ze hun eigen belang onbedoeld belangrijker gaan vinden dan hulp aan vluchtelingen... en richten ze zich te vaak op zichtbare hulp die makkelijk te fotograferen is. Ze betoogt dat vandaag in de Van Heuven Goedhart-lezing die de Volkskrant al voor een deel heeft gepubliceerd. Halsema ziet ook dat hulporganisaties geneigd zijn te concurreren met elkaar. De samenwerkende hulporganisaties en het Rode Kruis herkennen zich niet in de kritiek. De samenwerkende moslimsorganisaties Rijmond roepen politici op om geen voorbarige conclusies te trekken over de toekomst van de Ibn school in Rotterdam. PvdA, PVV en de Rotterdamse wethouder De Jonge vinden dat de school de deuren zou moeten sluiten vanwege de examenfraude. Maar de organisaties waarin de moskeeën in de regio samenwerken zijn het daar niet mee eens. Ze vinden het van groot belang voor de moslimgemeenschap dat de Imrandoel-school blijft bestaan. De keuzevrijheid in het onderwijs mag volgens de organisatie zeker niet worden aangetast, ook niet als gevolg van een dergelijk ernstig incident. Bestuursvoorzitter Toncha van Ibn Gadoun zei gisteravond in Nieuwsuur dat hij ervan overtuigd is dat zijn school blijft bestaan. De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in de televisieserie The Sopranos. Volgens tv-zender HBO overleed hij tijdens een vakantie in Rome... waarschijnlijk na een hartaanval. Gandolfini speelde de hoofdrol in The Sopranos. Daarin staat hij als Tony Soprano aan het hoofd van een beruchte maffiafamilie in New Jersey. Maar hij kan met paniek aanvallen en gaat daarom naar een psychiater. De serie won veel Emmys en Golden Globes. James Gandolfini was 51 jaar. Het weer. Lokaal kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Overdag eerst zon en droog, door 23 graden in het westen tot 29 in het oosten. Later in de middag opnieuw zware buien vanuit het zuiden.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 En die Rose Howard die tekende dan voor de tekst 25.000 covers. Eh, dat wil zeggen, plaatopnamen zijn van dit nummer gemaakt. En dit was een van die 25.000. Je hoorde de stem van Billy Stewart die hiermee in de jaren 60 een hit had. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is het laatste uur, de nacht ging het anders hier bij de VARA op Radio 1. In dit uur krijg je in ieder geval nog eh, te maken met eh, drie liederen gezongen in de Franse taal. Drie chansons op een rijtje, daar zit een hele nieuwe bij en ook een hele oude. Kan ik je nu vast vertellen. Eh, aan het eind van dit uur nog een televisietip. En er is ook nog wereldmuziek. Wereldmuziek die eh, afkomstig is uit eh, Libanon. Kijk eens aan. <laughs> Allemaal de moeite waard om eh, te blijven luisteren, zou ik zo zeggen. Vandaag is het 20 juni. Morgen trouwens langs dag, 21 juni. 4 minuten over 7. Officiële begin van de zomer. Dus er is nog zo'n 25 uur wachten vanaf dit moment. 24 uur en 58 minuten om precies te zijn. Dan begint de zomer, eindelijk. <laughs> Maar goed, eh, voor vandaag is nog even 20 juni. En wat gebeurde er op 20 juni in de geschiedenis? In 1906 reed op 20 juni de eerste tramlijn in Utrecht. 20 juni 1943. De Duitsers voeren bij een grote razzia in Amsterdam 5500 Joden weg naar Westerbork. En nog verder in de geschiedenis, dan heb ik het over 1837. Het overlijden van koning Willem IV in Engeland. En hij werd opgevolgd door Queen Victoria. En die zou 63 jaar en 7 maanden op de troon zitten. En dat is wat dat betreft een record. Dus Queen Elizabeth die heeft nog eh, zo'n ehm, ruim twee jaar te gaan. De Kings hadden toen een hit met Victoria. En het was Queen Victoria die vandaag precies 176 jaar geleden... de Britse troonbeurs steeg en daar 63 jaar en 7 maanden op bleef zitten. Dit is uit het spekers met Koppenarchief. Rogier Pelgrim, de naam van de troubadour die daar optrad afgelopen jaar. En dat was namelijk op 5 januari jongsleden. Hier is een liedje onder de titel Killing Time. Killing time, these days of mine, they seem to slip away. And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind the i going for a walk today. I could build a dream and make it seem that everything's okay. I could leave tonight. I'd better do something today. Oh, I'd better do something in the new year. I am going for a while. muziek uit. Spijkers met koppen van het afgelopen seizoen. Je hoorde Rogier Pelgrim en Killing Time. En Rogier Pelgrim die treedt komend weekend op in Zutphen. Zaterdagavond zal dat zijn. Dan is daar een eh, festival, Live at the Bronze. En dat eh, speelt zich allemaal af bij het Bronsbergermeer. En een van de artiesten die daar zal verschijnen... dat is dan deze Rogier Pelgrim die je hoorde met uh, Killing Time. Volgende week dan is hij aanwezig bij een ander festival. En dat is dan weer een Rossum, het Rosrock Festival. En zo komt hij de zoon wel door, deze Rogier Pilgrim... met zijn eh, Killing Time. Richel Bilin. I didn't mean to hurt your feelings. It was so careless of me. I guess I've gone and done it. just a matter of time. Nothing drops in Shelby Lynn, 2001. Love Shelby, de titel van haar album. En daaruit hoorde je Killing Kind, geproduceerd door eh, Glenn Ballard... die eh, al eerder furoren had gemaakt door het produceren van een cd van Alanis Morissette. De allereerste cd van die zangeres, Jack Little Pill. Maar hier ging ze, hij dus... Uh, eh, verkundigd werk met Shelby Lynn in Killing Kind uit de Verenigde Staten... Van Libanese oorsprong is deze zangeres Jasmin Amdan. is van eh, Libanese oorsprong, maar tegenwoordig woont ze in Parijs. Deze Jasmin Amdan. En in Parijs heeft ze ook eh, deze vrije plaat gemaakt. Een LP onder de titel Janas Nas en Samar. De titel van het nummer dat ik je liet horen. Jasmin Hamdan dus. In de nacht klinkt anders te verhalen op Radio 1. En de zanger die je nu gaat horen, die komt in het eh, late najaar naar Nederland toe... voor een drietal optredens. In Vredenburg, daar zal die van zich laten horen in het Concertgebouw de Vereniging in Nijmegen. En ook gaat hij naar Paradiso toe. En dat gaat allemaal gebeuren in november. Momentum, de titel van zijn album. Hier is Jamie Callum. fine. brain and the heart. I'm patient for decisions and some stormy revelations I can claim from the start. I'm kicking up a storm in the valley I was born. I can hear the tower. of Something. Nieuwe single voor Jamie Cullum. En ook te vinden op zijn album Momentum. Jamie Cullum die dus in november naar Nederland komt voor een drietal concerten. En dit was dan de nieuwe single. Dadelijk ook een eh, spiksplinter nieuwe single van Stroma... die een paar jaar geleden, die Stroma, zanger uit Wallonië, Brussel... die een paar jaar geleden een eh, gigantische hit had in Europa met Alors on Danse. Maar de man heeft een nieuwe LP gemaakt... En daarop een veelbelovende single, tenminste de, men heeft eh, hoge verwachtingen daarvan. Formidable. is dadelijk dus eh, te horen, want hier in de nacht ging anders ben ik toegekomen aan de drie chansons op een rijtje. Je krijgt voordat Stroma komt een hele oude plaat te horen... Eentje uit eh, de jaren 40 zelfs. Eh, nou, eind jaren 30 <laughs> om eh, heel precies te zijn. Maar eerst even iets actueelers. Het komt uit een musical die een hoop zalen in Frankrijk... in een hoop zalen in Frankrijk te zien is geweest. De titel van de musical lukt Le Roi Soleil. Je gaat luisteren naar de actrice Lisa Ansaldi... samen met Christophe May. En het nummer dat heet Un geste de vous. entre nous, c'est ce qu'il me faut pour savoir, pour m'avoir.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 Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait La vaisselle cassée fait fric fric frac Et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles.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 En dat verschijnt eh, over enkele maanden in het het zijn ook een album van deze zanger. Formidabele, zoals ik al zei. Een paar jaar geleden had hij een grote hit in Europa met eh, Alors on Danse. En deze formidabele die werd voorafgegaan door Boom. En daarin hoorde je een opname uit 1938 van eh, Charles Trenet. En dat werd weer voorafgegaan door dat liedje uit die musical Le Roi Soleil... Met de stemmen van eh, Lisa Ansaldi en Christophe May. Un geste de vous. Dat waren ze weer de drie chansons op een rijtje. Straks, dat is... Ehm, over een half uurtje, inderdaad. Over een half uurtje, dan kan je hier bij Radio ingeluisterd naar het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Er komen nogal wat onderwerpen voorbij, maar in ieder geval wordt er teruggekeken naar het Vira-debat dat gisteravond in Den Haag plaatsvond. En verder komt vandaag het CBS met nieuwe werkeloosheidscijfer, een vooruitblik daarop. Het Radio 1 Journaal met onder andere deze twee onderwerpen en natuurlijk veel meer straks tussen 6 en half 10 met, zoals ik al zei, Lara Rens en Marcel Oosten. De verjaardagskalender daar ga ik even naar kijken. En dan even een naam waar een kruisje inmiddels achter staat. En daar heb ik het over uh, gitarist. Het fenomeen Chet Atkins. rendezvous the next time I'm in town. Now it's been something seeing you again, and in this time we've had to spend, you've been so good. seeing you again. And in this time we've had to spend, you've been so good to be around. And I thank you for that special thrill. Keep me going on until the next time I'm in town. It's been something seeing you again. And in this time we've had to spend, you've been so good. special thrill. Keep me going on until the next time I'm in town. Till the next time I'm Vandaag is het precies 89 jaar geleden dat Chet Atkins werd geboren. 30 juni 2001. Toen overleed hij op 77-jarige leeftijd. En je hoorde hem hier in de samenwerking met Mark Napfler. Die tweede maakte in 1990 een LP onder de titel Neck and Neck. En liet liedje De Twee Gitaristen. En waarvan de zanger is eh, luisteren in het nummer The Next Time I'm in Town. Vandaag wordt hij 71, bijna net zo oud als eh, Paul McCartney is <laughs> iets jonger, twee dagen. En dan heb ik het over Brian Wilson. Van de Beach Boys inderdaad. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going along. bronzer may crumble, they're only made of clay. Eh, Summertime van George Gershwin. Ook dit is een compositie van George Gershwin. Our Love is Here to Stay. is te vinden op een cd die drie jaar geleden uitkwam... onder de titel Brian Wilson Reimagine Gershwin. Reimagines Gershwin, laat ik het goed uitspreken. En daarop allemaal eh, bewerkingen in Beach Boys-stijl... van oude composities van George Gershwin... Reimagined Gershwin. Ik liet je er een nummer van horen. Love is Here to Stay. En Brian Wilson, die is dus vandaag jarig. 71 jaar zal hij vandaag worden. 64 jaar wordt Lionel Richie. En 68 jaar deze zangeres. Ze komt uit Canada. Een van de grote hits. Snowbird. Beneath it's snowy metal folder. The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green.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 Maar ik iets anders van haar horen, wat ook een groot hit is geworden. Snowbird dus. Twee tips, daar heb ik ook nog een, eh, het een en ander van klaar liggen. Als je bijvoorbeeld fan bent van de Stones, jawel, <laughs> dus daar zijn ze weer. Vanavond op Canvas, half elf, de documentaire Crossfire Hurricane. Dit wordt Don't Be a Stranger. Het is uit 1968. 78. And don't you worry What be a stranger. Just knock on my door. I heard you in the south of Spain. And never coming back again. Don't be a stranger. A stranger no more. Don't be a stranger. Just knock on 1978, Don't Be a Stranger van Rolling Stones. Maar deze opname die is eh, jarenlang verborgen gebleven. En die kwam vorig jaar aan het licht bij de heruitgave van eh, Some Girls. De digitale editie, remastered, et cetera, et cetera. Met daarbij een extra schreefje van nog niet eerder eh, uitgebrachte recordings uit die periode. Prachtige opnamen zitten erbij. Je vraagt je af waarom hebben ze het zo lang verborgen gehouden. Don't Be a Stranger was dan een van die stukken waarop Mick Jagger horen is. Vanavond is dus te zien op de televisie half elf de documentaire over de Rolling Stones bij het Belgische Canvas. Crossfire Hurricane. En als je daarna nog moed hebt en eh, nog niet uitgeput en eh, oververmoeid bent van het kijken naar de Stones...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 Hier met Umbrella van weer een tijdje geleden. Dan nog één televisietip. BBC 2, zaterdagavond 10 uur. De film Calendar Girls. Met erop vrije muziek. Beth Nielsen Chapman. En die zingt I Found Your Love. I'll catch your smile on someone's face. Your whisper in the wind's embrace. Through diamond stars and songs and dreams. I find your love in everything the sun, the sky, the rolling sea all conspire to comfort me from sorrow's edge. Life's beauty seen to find your love. to Beth Nielsen Chapman te horen in de film Calendar Girls. Die gaat over een, vrouw, over een groep van eh, vrouwen van middelbare leeftijd... die geld in willen zamelen voor het Britse kankerfonds. En dat doen ze door middel van het maken van een pin-up kalender... waarop zij zelf afgebeeld zijn. Een die dus, zaterdagavond 10 uur op BBC 2... Dit was de nacht, klinkt anders, de vader op Radio 1. Meer varen straks om 11 uur met de gids.fm. Maar dadelijk hebben we ook nog het Radio 1 met Larens en Marcel Oosten. Mijn naam is Koel Koeners. Mooi donderdag verder en graag tot volgende week voor De Nacht Klinkt Anders.